Kees Groot met het NOS-journaal. De pluimveesector is tevreden over de ophokplicht die per direct is afgekondigd. De Nederlandse vakbond Pluimvee heeft er vertrouwen in dat de maatregel effectief zal zijn tegen de verspreiding van vogelgriep. Alle pluimveebedrijven in Nederland moeten hun vogels binnenhouden. Het is een voorzorgsmaatregel omdat het virus onder meer in Duitsland is vastgesteld. In Nederland zijn ook dode watervogels aangetroffen die mogelijk aan vogelgriep zijn overleden. Of dat ook zo is, wordt nog onderzocht. De tram die vanmorgen verongelukte in een voorstad van Londen reed veel te hard. Dat heeft een vertegenwoordiger van de onderzoeksdienst voor spoorongelukken gezegd. Er blijken zeven mensen te zijn omgekomen. Acht passagiers raakten zwaar gewond. De tram sloeg om in een scherpe bocht. De trambestuurder is aangehouden. Door de verhoging van de maximumsnelheid is de lucht niet veel viezer geworden. Staatssecretaris Dijksma schrijft dat dat blijkt uit een analyse van het RIVM. Auto's worden steeds schoner, dus per saldo gaat de luchtkwaliteit maar beperkt achteruit, schrijft Dijksma. Het RIVM deed onderzoek op plekken waar de maximumsnelheid is verhoogd naar 130 km per uur. Bij 5% van de meetpunten is de concentratie stikstofdioxide hoger dan vorig jaar. Nergens werd de norm overschreden. De Sint geeft dit jaar minder uit aan Sinterklaas cadeaus dan vorig jaar. Dat verwacht een onderzoeksbureau dat een enquête hield onder consumenten. Daaruit komt naar voren dat de Sinterklaasviering onverminderd populair is. Toch zullen de bestedingen zo'n 2% dalen omdat er per persoon iets minder pakjes worden gekocht. De onderzoekers concluderen dat Nederlanders nog steeds onzeker zijn over de economie. Het weer, vannacht kan het in het noordoosten licht vriezen.